Twee uur. Door Albegens met het NOS-journaal. In Moskou zijn tientallen mensen opgepakt die mee wilden doen aan een demonstratie tegen president Poetin. Het Russische staatspersbureau heeft het zelfs over meer dan 200 arrestaties. Voor de demonstratie was geen toestemming verleend. De groep die de betoging op touw zette wordt in Rusland gezien als extreem nationalistisch. De leider had op zijn website opgeroepen tot protest en een volksrevolutie... om zo een einde te maken aan het presidentschap van Poetin. Komende dinsdag is het 100 jaar geleden dat de oktoberrevolutie begon. De communisten namen toen de macht over. President Poetin besloot eerder de oktoberrevolutie niet te herdenken. Het Brusselse Openbaar Ministerie ontkent dat de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont en vier van zijn ministers vandaag worden opgepakt. De Spaanse kranten El País en El Mundo melden dat. Het pakket in Brussel houdt rond deze tijd een persconferentie. Volgens de Belgische omroep VRT heeft Puigdemont zich inmiddels gemeld bij de Belgische politie. Hij vertrok vorige week met vier bewindslieden naar België. Donderdag vroeg de Spaanse openbaar aanklager aan de rechtbank in Madrid... om een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen tegen het vijftal. Ze worden in Spanje vervolgd voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgelden. Daarop staat de gevangenisstraf van 30 jaar. België zei vrijdag dat de aanhoudingsbevelen worden onderzocht. In Rotterdam is vannacht een voetganger gewond geraakt toen hij door een automobilist werd aangereden. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Het slachtoffer, een 32-jarige Rotterdammer, ligt in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer aanspreekbaar. De politie heeft volgens RTV Rijnmond later in het centrum van Rotterdam een auto met flinke schade gevonden. Die auto is in beslag genomen voor onderzoek. Het weer, wat buien, maar ook geregeld zon bij 10 graden. Vanavond koelt het snel af, minimumtemperatuur vannacht tussen de 0 en 5 graden. Aan de grond kans op lichte vorst. Morgen zonnig en overwegend droog. Maximum temperatuur dan 11 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoeverlaken 2 kilometer file. Verderop tussen Hoeverlaken en Eembrugge nog 20 minuten vertraging door een ongeluk.